Mark Visser met het NOS-journaal. President Obama op die manier kan hij iets ondernemen tegen het vuurwapengeweld in de VS... zonder erbij te stuiten op tegenwerking van de republikeinse meerderheid in het congres. Obama wil dat alle wapenverkopers een vergunning aanvragen... en worden geregistreerd als wapendealers. Ook al verkopen ze vuurwapens online of bij een wapenshow. Die wapenverkopers moeten dan ook de achtergrond van hun klanten laten checken. Nu doen alle officiële verkopers dat. De gladheid in het noorden en oosten heeft geleid tot tientallen ongelukken. Op de A28 tussen Bijlen en Hogeveen zijn meerdere auto's van de weg geraakt, meldt RTV Drenthe. Op de A32, A7 en A37 zijn ook ongelukken gebeurd. In Hogeveen gleed een auto van een viaduct, inzittenden raakten raakte lichtgewond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, de Waddeneilanden en het noorden van Overijssel en Flevoland. En ook komende ochtend is de waarschuwing nog van kracht. Automobilisten wordt geadviseerd in het noorden alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. De burgemeester en de politie van Keulen houden overdag vandaag eh, crisisoverleg over de gebeurtenissen rond de jaarwisseling. Tientallen vrouwen werden toen bij het station van Keulen aangerand. Volgens de politie kwamen de daders uit een groep van duizend mannen met een Arabisch uiterlijk, die vaak dronken waren. De vrouwen werden door groepjes mannen omsingeld, betast en vaak ook beroofd. 60 vrouwen hebben aangifte gedaan. Volgens de politie waren de mannen totaal ontspoord en agressief. Vijf mannen zijn opgepakt. De politie van Keulen bekijkt camerabeelden om meer verdachten te vinden. Het weer trekt een regengebied over het land met in het noorden. Dus de hele nacht kans op ijzel. Minimaal rond 5 graden, alleen in het noorden vriest het. Overdag trekt de neerslag weg, blijft bewolkt... en het wordt dan min 2 in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Dit was het...